Frits Wemmelkamp met het NOS Journaal. Steeds minder mensen zijn lid van een vakbond. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat het aantal leden de afgelopen drie jaar met ruim 100.000 is afgenomen. Het aantal vakbondsleden daalt voor het tiende jaar op rij. De daling is het sterkst bij de FNV. De grootste vakbond van ons land heeft nu minder dan 1 miljoen leden. Uit het onderzoek blijkt verder dat vooral jongeren geen interesse hebben in een vakbondslidmaatschap... Ouderen vinden dat de vakbonden te weinig doet voor de verlangen van werkenden. De organisatie van de Vreugdevuren in Scheveningen wil met oudjaar meerdere kleine brandstapels op het strand bouwen. Die worden maximaal 10 meter hoog. De organisatie geeft daarmee gehoor aan een oproep van waarnemend burgemeester Remkes van Den Haag. De traditionele vreugdevuur in Scheveningen en Duindorp liepen afgelopen jaarwisseling volledig uit de hand. De stapels waren met bijna 50 meter een stuk hoger dan toegestaan. En er ontstond een vonkenregen die in Scheveningen forse schade veroorzaakte. Vandaag is de laatste dag dat mensen de beroemde rode rots Uluru in Australië mogen beklimmen. Voorheen bekend als Ayers Rock. Het naderende einde veroorzaakt al weken lange rijen bij de rots... die vooral voor de aboriginals in Australië heilige grond is. En dat is ook de reden dat er vanaf zaterdag niemand meer naar boven mag... Wie toch een poging waagt kan rekenen op bijna 400 euro boete. AZ heeft goede zaken gedaan in de Europa League. In Den Haag wonnen de Alkmaarers met 6-0 van Astana uit Kazachstan. Koopmijners maakte twee doelpunten. Met Feyenoord ging het een stuk minder. De ploeg van trainer Jaap Stam ging in Bern met 2-0 onderuit tegen Young Boys. Twee penalties in de eerste helft deden Feyenoord de das om. PSV tegen Lax Lins kwam niet verder dan 0-0. Het weer, vannacht is het wisselend bewolkt en er kan een bui vallen. De minima liggen rond 11 graden. Overdag blijft het vrijwel overal droog en breekt af en toe de zon door.